Mariel Hageman met het NOS Journaal. De inwoners van Haarlemmermeer en Zaanstad krijgen in januari tijdelijk een nieuwe burgemeester. Hun burgemeesters ruilen vanaf 19 januari twee weken van gemeente. Geke Faber van Zaanstad en Theo Weterings van Haarlemmermeer namen zelf het initiatief voor die ruil. Ze willen elkaars gemeente beter leren kennen en ervaring opdoen met onderwerpen die in hun eigen gemeente niet of minder spelen. President Obama legt Noord-Korea nieuwe sancties op. Daarmee reageert de VS op de cyberaanval op Sony Pictures. Die is volgens de FBI door Noord-Korea gepleegd. De sancties treffen drie bedrijven en tien Noord-Koreaanse overheidsfunctionarissen. De bedrijven en mensen mogen geen gebruik meer maken van het Amerikaanse financiële systeem. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen. Het Witte Huis heeft nog meer maatregelen aangekondigd. De Griekse regeringspartij PASOK valt uiteen. Oud-premier en PASOK-prominent Papandreou split zich af. Met zijn beweging voor verandering wil hij meedoen aan de verkiezingen op 25 januari. Hij neemt een aantal PASOK-parlementariërs en partijleden mee. Papandreou was premier van 2009 tot en met 2011, toen Griekenland op de rand van een faillissement stond. Hij lag onder vuur vanwege zijn omvangrijke hervormingen. Die waren een voorwaarde voor miljarden aan noodhulp van Europese landen en het IMF. De Spaanse prinses Cristina gaat in beroep tegen de uitspraak dat ze terecht moet staan voor verduistering. Op 22 december besloot de rechtbank dat de prinses zich moet verantwoorden in twee fraudezaken tegen haar man. Zijn stichting stuurde facturen voor diensten die niet of gedeeltelijk werden geleverd. Op die manier zouden miljoenen euro's zijn verduisterd. Christina raakte betrokken doordat ze in het bestuur zat en mede-eigenaar was van een bedrijf dat geld wegsluiste. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of twee. Morgen geruime tijd regen en motregen. In het oosten en zuiden ook natte sneeuw. Temperatuur tussen 1 graad in Brabant en 10 graden in het uiterste zuiden. Dit was het NOS Show.